Het is nog onduidelijk hoe dicht het oog van de orkaan bij het vasteland zou komen. De kustwacht benadrukt dat de afgezwakte orkaan nog altijd veel schade kan veroorzaken. Aan de kust kunnen windstoten van meer dan 165 km per uur voorkomen. In North Carolina zijn schuilplaatsen geopend. Tienduizenden mensen hebben de opdracht gekregen hun huis te verlaten. In het centrum van Amsterdam is een jongen van 16 doodgeschoten. Hij werd meerdere malen geraakt en overleed uiteindelijk in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter is er te voet vandoor gegaan. Hij is nog spoorloos. De schietpartij was rond kwart voor zeven in de Nieuwe Houttuinen. De aanleiding voor de schietpartij is niet duidelijk. Het slachtoffer uit Amsterdam is een bekende van de politie. Hij had in het verleden verschillende misdrijven gepleegd. De politie wil niet zeggen wat voor misdrijven. De explosie en brand op een olieplatform in de Golf van Mexico lijkt niet te hebben geleid tot een oliespoor op zee. Eerder waren er nog wel berichten dat de olie was gelekt, maar de Amerikaanse kustwacht spreekt dat nu tegen. De 13 bemanningsleden zijn uit zee gehaald en naar het vasteland gebracht. Naar verluid is niemand gewond. De brand zou inmiddels geblust zijn. In april ontplofte 300 kilometer verderop het olieplatform Deepwater Horizon. Dat ongeluk leidde tot een van de grootste olierampen uit de geschiedenis. Bij de ontploffing kwamen toen 11 mensen om het leven. In Spanje is een Russische zakenman opgepakt voor de brand in een Russische nachtclub eind vorig jaar. Bij de brand in de stad Perm vielen 156 doden. De Rus werd vlakbij zijn huis in Barcelona gearresteerd. Hij was de commercieel directeur van de nachtclub en wordt beschuldigd van zware nalatigheid. De brand ontstond tijdens een vuurwerkshow. Het weer, vannacht koelt het af tot 6 graden in het binnenland en hier en daar kan een mistbank ontstaan.